your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam Mix Marathon. vrijdag van je leven. Daar gaan we voor. Met dit uur Rehab in de mix. Hij begon dit uur met de track van Adam Bocelli, Hadi Dans. To be honest, Menace komt eraan en ook Final Request en What's Up. Slam.nl vind je de hele line-up van vandaag met straks nog in de boot Sophia Nazau. What's Up? in the secondary. vandaag een dag die je stiekem al gevierd hebt. Tenminste, het lijkt me dat je al tegen iemand hallo hebt gezegd. Het is vandaag Wereld Hallo Dag. Dus een hallootje via de app van Slam mag je altijd sturen. Of gewoon laten weten dat je lekker gaat, zoals Henk. Ah, jongens, dit is echt niet normaal meer. Zo lekker als jullie nu aan het gaan zijn. Het gebeukt door mijn speakers. Lekker. Het is weekend voor mij. Ciao, ciao. Enjoy the silence. Enjoy the silence. <laughs> enjoy the silence. Enjoy the silence. training, houden gelijk. set van Rehab tijdens de Slam Mix Marathon. Met natuurlijk de meest gestelde vraag op vrijdag. Wat hoorde ik nou net? Trek van No Man Goes Like en daarvoor Damien William en Energy. En dit is Zemna Sound System. Samen met Benny Benassi en The Future. silver screen. En dat er niet zo'n arrogante jup bij de deur staat. Zo'n blonde giet van, nou je staat er toch niet op, wegwezen. Nee, kom er gewoon bij. Leukste club van Nederland en ook de grootste. Welkom bij de Slam Mix Marathon met nu in de booth. Rehab voor je. Carmen en Luca Looper. Frequencies, daarvoor nog Felix de Housecat. En Silver Screen. En nu in de mix. Trek van Lux Alexander en Circus komt eraan. Hier op Slam. of the Sun. Alive hoorde je in de remix van Alok tijdens de Slam Mix Marathon. Waar we nog even de populairste dancer voor komende week bekend moeten maken. We hebben natuurlijk die waanzinnige Grand Slam van Chesto, maar... Wat gaat hem worden? De populairste dancetrack van komende week, de Mix Marathon Track of the Week. Is in handen van iemand die zeker niet onbekend is op de playlist van Slam. Tony heeft hem weer te pakken. Het is de derde al in zijn korte, toch wel glansrijke carrière. Samen met D.O.D. De Mix Marathon Track of the Week deze week. En de komende week is Think About Us.